Ik stap zo wat anderhalve kilometer van het eh, ongeval. En toen ik daar langs passeerde, daarnet zag ik wel een, eh, een grote medische ontplooiing. Hè. Tien, twaalftal ambulances, eh, vrachtwagens van de civiele bescherming, tenten ook om te assisteren. Dus toch wel eh, ja, een, groot gebeuren. Maar voor de laatste berichten is de chauffeur van de bus bekneld geraakt. Hij zou zwaar gewond zijn. Negen passagiers hebben lichte verwondingen. Door het ongeluk staan er lange files. De, de weg tussen Antwerpen en Gent is naar verwachting nog uren afgesloten. Negen militairen en een ex-militair zijn opgepakt omdat ze drugs gebruikten en daar een handeltje in hadden. Een van hen gebruikte deze zomer drugs op een festival en werd betrapt. In zijn telefoon lazen rechercheurs welke andere militairen erbij betrokken waren. De tien verdachten zijn vanochtend opgepakt. President Zelensky van Oekraïne is vandaag in Gerson, de stad die werd heroverd op de Russen. Zelensky sprak vanochtend de militairen toe. Hij bedankt ook de NAVO en de bondgenoten voor de steun die Oekraïne krijgt. En er zijn ook nog wat tegen journalisten. We're ready for peace, but our peace for our country is all our country, all our territory. Ja, we zijn klaar voor vrede, zegt hij, maar dan wel vrede voor heel ons land. En in Brussel hebben duizenden agenten stilgestaan bij de dood van een collega. Thomas van 29 was aan het werk met een collega toen die werd neergestoken. Zijn collega raakte zwaar gewond. Thomas overleefde het niet. Deze Vlaamse verslaggever was net bij de herdenking. Bedankt dat u in grote getale bent gekomen om hulde te brengen aan Thomas. Het plein voor het justitiepaleis kleurde blauw van de politieuniformen. Dat toont dat we allemaal meeleven met wat er gebeurt. Iedereen raakt dat hier, dus we zijn één grote familie. Voor de steekpartij zit een man vast. Hij was bij justitie bekend als een potentieel gewelddadige extremist. Het weer, nou dat is wel goed nieuws. Een lekker zonnig dagje, 10 graden in Groningen en 12 in Limburg. Vanavond en morgenochtend kans op een beetje regen, maar morgen opnieuw aardig wat zon. En dan is het een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen de afrit Soest en Naarden.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 Dus, <laughs> ik draai een beetje plaatjes op de gok nu. Dus nou, ik ben heel benieuwd wel lekkere DJ <laughs> wat, er, zo dadelijk langs gaat komen. Ja. Nou ja, twee, uur van Zandvoort op zaterdag. Helaas staan we achter daar in Amsterdam. OSV, SV Zandvoort op dit moment 1-0. Zometeen gaan we weer naar Jan schakelen. Maar dat is niet het enige wat we gaan doen. Nee, we gaan even het, het de meldingen van de AWB even een kleine correctie. En dat komt eigenlijk, want ik zit hier met een scherm... en ik heb inmiddels al vier politiepersmeldingen eh, binnen... over die, dat ongeval op de A9 bij eh, rechts... Eh, even de, de hoogte van Badhoevedorp... Um, eerst was het met letsel, toen was het alleen materieel. Ehm, het is in ieder geval zo dat ehm, de ellende zich een beetje beginnen op te stapelen daar bij Badhoevedorp. Het is inmiddels 18 eh, minuten vertraging. Zij had het over uh, eh, 10 minuutjes, maar het is dus, je zit, eh, en als je naar Alkmaar, Alkmaar moet vanaf Amstelveen, dan ben je behulk in de, de sigaar. Zeker als je dan ook nog moet plassen ook, want dan zit je 32 minuten extra in de auto. Dus, oh jee, gaat dat lukken? nou, dat denk ik niet. Hoe sterk is je blaaspier dus dan? Want het is niet bij Battenverdorp, maar het is ook nog bij knooppunt uh, Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Daartussen is ook nog een vertraging. En bij Heemknooppunt Velsen, de hoogte van een Heemskerk, is ook een vertraging van 10 minuten. Dus tel op, tel op en tel op. Zeker, nou zo hoor je maar weer. We zijn helemaal live, uh, Benno, met eh, dit programma. Super live. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5. En ik begin de zaterdag altijd heel lekker. Op eh, zaterdagmorgen met Toebak Leeft. Oh ja, ja. Van, van Wilco en Jolanda uiteraard. Heel gezellig programma. Zo vlak voor Goedemorgen Zandvoort. En eh, ja, dat, eh, jij, jij toch ook, of niet? Ja, ik ook, ja. Zaterdagmorgen. Dat is eh, de manier om wakker te worden. De manier om wakker te worden. En dan ben je ook meteen up-to-date van alle nieuwtjes. En die naam toepak Leef die komt eigenlijk van dit af. Van Toepak. En die platen gaan we nu even draaien. Hier is inderdaad Toepak met de single Changes. see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers and that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear Oh, come on just the way it is. Things will never be the same. That's oh, just the way it is. Oh yeah see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling crack to the uh-huh. kids. I gotta get uh-huh. paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same just the way it is. Oh yeah. Hear me. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah yeah yeah Oh That's just the way it is. Oh yeah. En dat was eh, de single van eh, Tupac. Ieder etmaal weer vanuit Zandvoort. Ieder etmaal meer voor de Westkust. En eh, zo dadelijk gaan we weer eh, naar eh, Jan van der Leden toe. Maar eerst krijg je deze nog. Hier is uh, Matthew Wilder en Break My Stride. En als het eh, zonnetje schijnt, dan eh, doet deze plaat het altijd goed, hè? Je hoorde Matthew Wilder en Break My We gaan weer naar Amsterdam schakelen. De wedstrijd OSV SV Zandvoort. Hoe is het daar, eh, Jan? Want ja, we berichten de luisteraars al dat het 1-0 was. Zijn we wel een beetje aan het terugkomen, of niet? Nou, niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Het, ik vind het vrij gelaten allemaal, het voetbal. Ik vind dat OSV is op het middenveld veel directer en veel feller. En daardoor verliezen wij eigenlijk de, de hele slag om het middenveld. En dat eh, brengt wel veel gevaarlijke situaties voor ons doel. Alhoewel wij ook niet ongevaarlijk zijn geweest hoor. Een schot van Mo op de lat. Eh, een kansje van de eh, Night's op Berg die net naar voorlangs gaat. Maar gewoon, over het algemeen is gewoon OSV sterker en die is feller. En die vechten veel meer voor de bal. En bij ons gaat het allemaal een stapje te traag en te laks. En ze willen het te mooi doen en dan nog een keer een tikje terug. Dat is gewoon jammer. Oké, en is daar eh, wat aan, eh, aan, te doen door eh, bijvoorbeeld een wissel te doen? Ah, oh, zegt Berg die schiet tegen de keeper. Nijtsel Christine, jammer. Ah, is er wat aan te doen? Nou ja, Sofian Aberkan die eh, zit op de bank. Die was, zoals ik zei, die was te laat. En dat zou een goede vervanger zijn voor Silvio. Silvio is nog net even te licht om voor deze eh, klas. Dat is jammer. Maar ja, als je te laat komt, dan laat je wel de jongens... Oh, weer een schot van... Nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, We, nemen weer even mee, Jan. Altijd, hè? Ja, ja, <laughs> mooi hè. Moeten we je vaker gaan bellen? <laughs> Misschien eh, helpt dat. Ja, inderdaad. Nou ja, 1-1. Eh, nou, zo kunnen we mooi... Uh, eh, slag van rust. Dus- zo kunnen we mooi uh, rustig aan de rust ingaan. Ja. En zometeen de tweede helft even flink tekeer gaan daar in Amsterdam, toch? Ik, ho ik hoop dat we wakker zijn geworden. Zeker. Nou, dankjewel voor dit moment.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 Straks krijg je uiteraard de tweede helft ook te horen bij ons. Live verslaggeving van Jan van der Leden. Joris juist, Bruno Mars en 24K Magic. We gaan even wat rustiger aan doen op deze zaterdag bij Zandvoort. Op zaterdag op je eigen lokale radio CFM. We zijn er al 33 jaar. En nu die mooie single van Ten CC. Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely souls have drifted out to sea. You lay your bets and then you pay.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 Ja, ja, ja. Volgens mij was het ook gisteren, als ik het goed heb... maar jij zal me wel corrigeren als het niet klopt. Oh. Singles Day geen idee. Singles eh, ja, vandaar dat ik eh, de Things die Do For eh, even draaide. De single van uh, Tennessee, een lekkere gouden ouwe. Nou, dat weer wel, ja. We gaan aandacht besteden aan gezondheid, want dat is en blijft heel belangrijk. Nou, zeker. Ehm, ja, er is een persbericht die kwam gisterenmiddag bij de redactie binnen... dat de brandwondenartsen hebben op tenminste tien kinderen... met diepe brandwonden door kindervuurwerk behandeld. Een zorgelijk beeld met nog zeven weken te gaan gaan tot de jaarwisseling. Als er in dit tempo slachtoffers bij blijven komen... kunnen we spreken van een serieus probleem. Zo stelt de kinder- en brandwondenchirurg Annette de Vries... van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Door die TikTok-challenge waarbij kinderen worden aangemoedigd... om op brandend vuurwerk te stampen leidde vorig jaar al tot tientallen brandwondenslachtoffers. De Vries en haar collega's zien voornamelijk jongens tussen de 10 en 17 jaar als slachtoffer. Ze lopen zelfs derde graads worden. Je weet hoe het oploopt, hè Rob? 10 eh, eh, eerste graad is dus een beetje rode huid. Tweede graad is dus um, blaren. Die je vooral niet door moet prikken. En derde graad, nou dat is dus echt, die huid is echt eh, doorgebrand. En tot op het zenuwgebied. En dat is volkomen gevoelloos. En wat moet er dan gebeuren? Ja, sowieso naar Beverwijk, denk ik. Ja, inderdaad. En dan moet je geopereerd worden. En, eh, en dat is eh, niet lekker. Eh, dan krijg je dus een, een huidtransplantatie. En dat doen ze dan via een schaafmethode. Dat is ergens op je huid. Hier wordt een voorbeeld van een jongen die zijn hoofd werd kaal geschoren. Want van zijn hoofdhuid moest dan een plakje huid worden gehaald. Dat doen ze dus met een schaaf. Ik ben er ooit eens bij geweest. Ehm, en dat, ja, dat ziet er gruwelijk uit. Dus eh, weet wat je te wachten staat als je dus op vuurwerk eh, staat te stampen. En het is niet alleen de TikTok-challenge die problemen veroorzaakt. De, ons, eh, de onschuldig ogende tolletjes, grondbloemen en fonteintjes... die onder categorie 1 vuurwerk vallen... kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Het afsteken van kindervuurwerk zorgt sowieso met regelmaat voor ongelukken. Het vuurwerk komt dan vaak in de kraag of schoenen terecht... wat diepe brandwonden achterlaat. Ja, dat wist ik niet. Ik wist niet dat kindervuurwerk zoveel narigheid zou geven. Nee, en dat mag gewoon, hè? Ja, en dat mag gewoon. Het, nu, is, het, ja. het is toch eigenlijk te gek voor woorden. Nou ja, Goed, eh, we laten de narigheid even achter ons. En dan kijken we vooruit op naar zondag 22 november. Dan organiseert Team Sportservers hier in Zandvoort een gratis beweegtest. Voor de gemeente Zandvoort staat de gezondheid van haar inwoners voorop. Ondanks sommige beperkingen is en blijft bewegen belangrijk. Met name goed genoeg bewegen voel je je langer gezond en fit... en verhoog je de weerstand. Deze algehele fitheid helpt je ook actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij... als je dat tenminste wil. Om een inzicht te krijgen van jouw fitheid en je te kunnen helpen met het vinden van een passende beweeg- en of sportactiviteiten nodigt de gemeente Zandvoort in samenwerking met Team Sportservice Zandvoort haar inwoners uit om deel te nemen aan de beweeginzicht op zondag 20 november. Voor wie? Ben je benieuwd naar je fitheid? Wil je met een nieuwe of andere beweegactiviteit beginnen? Wil je in contact komen met mensen uit de buurt? Schrijf je dan snel in. Deel het met je partner, vrienden en familie. En laat hen zich ook inschrijven. Het zal wel druk worden. Ook wanneer je chronische aandoening hebt... kun je meedoen met deze beweeginzicht. Het is een test gericht op algemene dagelijkse verrichtingen... zoals stillen met boodschappen, traplopen, voorwerpen pakken, zitten en staan. Allemaal bewegingen die erg belangrijk zijn in het behouden van zelfstandigheid. De test is ingericht voor inactieve bewoners. Ik krijg zo mijn bek niet uit. Het doel is om hen op weg te helpen met sporten en bewegen... om zo hun vitaliteit en zelfstandigheid te bevorderen. Team Sportservers biedt na de test een individueel inzicht in de vaardigheden... en worden heldere adviezen gegeven om dit te kunnen verbeteren of behouden. Het duurt, die test duurt anderhalf uur. Het is gratis, dat vooral. En je kan je natuurlijk eh, even bellen met Team Sportvers, uh, eh, Sportservice Zandvoort. Of op een website. Het is uh, eh, jouw.teamsportservice.nl slash Zandvoort slash nieuws en, enzovoorts, enzovoorts. Ja, ja, lekker, lekker makkelijk. Ik zoek hem even op. <laughs> Ja, zoek hem nee, gewoon googelen neem ik aan. Ja, gewoon even googelen. Team Sportservice Zandvoort. En dan komt het allemaal wel goed. Dat denk ik ook wel. Dankjewel even voor het blokje stukje gezondheid hier bij CFM. Yes, this is Miss Renee King out of Philadelphia. I want you to give me a call on area code 215-222-4209. And I'm calling in reference to the music business. Thank you. you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name uh, and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, feeling an eye, and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey yo yo. Knocking on my door saying, hey yo yo, I got a funky new tune with a fly banjo can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's two two two two two two two. I got an answer machine that can talk to you. It goes. Hey, how you doing? Sorry I can't get through, but leave your name and your number, and I'll get back to you yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by me. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his mouth. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the move to hear the tales of limousines and pals of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaimer to tape. Well, actually, show the time is fair. I just make, but the songs created in they shacks. So wick, wick, whack situations like this. I now hate to give me smiles, Kool-Aid wide and ass ass. And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip yes. them the digits pop a Prince form so I don't go a war, But yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave and your number and I'll get back to you? Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you. Check it out. Go, Party go, after dark on Dixon Ave summer jam for quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. That piles and piles of them takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck. brother, dishing beer by the mile to the sector. Believer of duty, plug one and I be like, Yo, G-Pasta's all I produce. Now woe is me to the third degree. Maze pulls are funny, so I make like the bunny. Jet, but I'm getting used to this thing more abuse, getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go this act daily. And really, do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a dick the you back at the hotel. I be like, oh swell, unveil the numeric code that guides my room. And tell them to call me at noon. But of course there's no answering machine in my room. But a pretty young girl who I swung on tour. And if it rings my wit alone, she'll answer the phone. And with the quickness she will recite like a poem. Hey, you done did the right thing, dollar. My ring ring, now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing a tune the true instead of fronting on the street. So no problemo, oh, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please, oh, please don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? En eh, zo waren we even aan de telefoon met eh, De La Soul en eh, Ring Ring Ring. Ja, hoor, hoor maar joh. Dus, ring Ring <laughs> Ring. We gaan nog wel even keer naar deze De La Soul. die ken je waarschijnlijk ook wel van de single Me, Myself and oh, I. ja, ja, ja, dat kennen we It's wel, just Me, Myself and I, Benno. Precies. Nou, nou het is even een half vier. Het is Benno en Rob op dit moment. Ja. Dus we gaan evenementen doen. We gaan evenementen doen. En we gaan even naar Haarlem. Daar is tot en met 26 maart 2023, dus je hebt nog even de tijd... Eh, is in het prentenkabinet van het oudste museum van Haarlem... het Tijlersmuseum heb ik het dan over... de tentoonstelling Spaarse Allemaal te zien. Met een selectie uit de verzameling schrijversportretten van het museum. Met ruim 1800 tekeningen en printen uit de 16e tot en met de 19e eeuw... is dit de grootste nog bewaard gebleven verzameling schrijversportretten. Nu hangen we een poster van onze favoriete band aan de muur... en sparen we voetbalplaatjes bij de supermarkt. Maar portretten verzamelen van je idolen is van alle tijden. In de loop van de 18e eeuw raakte het eh, schrijversportret als verzamelobject in de mode... Het Nederlandse leespubliek interesseerde zich in die tijd steeds meer voor de levensloop en uiterlijk van schrijvers. Ze verlangden soms zo erg naar een face-to-face -face ontmoeting met hun idolen... dat er zelfs een ware portretmania ontstaat. Nou, dat is toch leuk, hè? Eh, we bespreken, we gaan even naar Pluspunt. We bespreken een prachtig eh, gedicht van de Romeinse dichter Horatius... Uh, naar aanleiding van een uh, Nederlandse vertaling. Maar kijk met een schuin, schuin oog naar de Latijnse tekst. De dichter en zijn tijd komen ook ter sprake. Het wordt allemaal begeleid door Pierre Winkler, eh, klassicus en oud-leraar Latijn en Grieks. Eens even kijken, het gebeurt allemaal op vrijdag 25 november... tussen half 2 en half 4 in de blauwe tram. En je moet je aanmelden bij dus Pluspunt. Kost 2,5 euro inclusief koffie, thee en wat lekkers. Dan is nog een pianoconcertje. Heerlijk wegdromen met prachtige klassieke pianomuziek. Dat kan allemaal. En met een concert van Leon de Groot Kost ook 2,5 euro. En dat gebeurt op 25 november tussen 2 en kwart over 3. En locatie pluspunt Zandvoort Noord. Ehm, dan is er nog een lezing. Kunst uit de oudheid over Egyptische, Griekse en Romeinse kunst. Eh, en even kijken. En deze lezing, eh, tijdens deze lezing maken we kennis met de veelzijdige en kleurrijke, eh, kleurrijke kunst van deze drie beschavingen. Wordt allemaal in een historisch overzicht vol verhalen van de beroemde busten eh, Nefertiti en nou ja, enzovoorts wordt dat gedaan. Eens even kijken wie dat gaat doen. Oh, er staat geen naam mee. Dat is een beetje jammer. Ik ben altijd benieuwd wie dat gaat verzorgen. Gebeurt allemaal zaterdag 27 november tussen 2 en 4 in locatie Pluspunt. En tenslotte het Nederlands Blazers Ensemble... die kwam ook met een persbericht. En eh, die gaan Erik Satie spelen onder de titel Concert in de vorm van een peer. En dat komt na tien jaar weer terug op de Nederlandse podia. Op vele verzoeken gebeurt dat. En eh, Erik Satie was een componist en die leefde van 1866 tot 1925. Ehm, even kijken, in dat Nederlands Blazersensemble brengt de dynamiek van Satie weer tot leven... met de ogen en oren van de hedendaagse kunstenaars. Zo statisch muziek bewerkt door componisten als Misha Hamel en Vincent van Warmendam. En er zijn korte absurdische films te zien. Een typisch eh, Nederlands blazersensemble programma... met prachtige arrangementen, filmtekst... en veel op het verkeerde been word je gezet... en af en toe een dikke knipoog. En Satie was een meester van het absurdisme, maar ook meester van de meest intieme en sensitieve muziek. Nou, eh, je krijgt allemaal rode oortjes erop. Joh, een mond vol, hè? Ja, het is ongelooflijk. niet te geloven. Nou ja, met zijn tegen de haren instrijkende eigenzinnigheid... Eh, was hij de held van de jonge componisten en kunstenaars in Parijs rond 1900. En had hij grote aantrekkingskracht op kunstenaars als Pablo Picasso. En wanneer begint, gebeurt dat? Nou, dan moet je even nog wachten, maar ze komen in ieder geval naar Haarlem toe. En dat gebeurt volgend jaar op 12 maart in de Harmonie. Oh, dan pas. Ja, dan pas. Maar ja, misschien jongen, kan je jongen. al kaarten bestellen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dankjewel, Ben eh, Benno. Morgen Sinterklaas, hè, trouwens. En morgen Sinterklaas om 11 uur vanaf het Badhuisplein op het strand. Daar komt de Sint aan. Zeker. Nou, dankjewel weer voor de evenementenagenda. Uiteraard ook eh, alles eh, rondom evenementen naar te kijken op onze ZFM-app. En die kun je gratis downloaden. Onder meer in de Play Store. Wil je meekijken? zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. En tot aan 5 uur eh, mogen wij Benno en daarna is het weer Fred. Hij is er weer. single van eh, Denise Williams kwam eh, vroeger geregeld langs. Eh, hier ook in de Zandvoortse discotheek. De Let's Hear It for the Boys. We gaan weer naar Amsterdam toe, want de tweede helft is inmiddels gestart. We hebben het over de wedstrijd OSV tegen SV Zandvoort. En Jan, jij volgt ook de tweede helft uiteraard voor ons. Uiteraard, ja. Hoe zijn wij de kleedkamer uitgekomen? Nog wissels? We zijn, we zijn iets feller de kleedkamer uitgekomen. En dat heeft al direct geresulteerd in een aardige kans maar Silvio die schoot de bal net naast. Dat is eigenlijk, eigenlijk jammer. Anders. En op dit moment, we zijn ongewijs de kleedkamer gekomen. Ik zie wel nu dat, ik ben een beetje verkeerd gelopen, want misschien nu tegen die zon in te kijken. laag zon. Oké. Okay. Uh, eh, en Abakan zie ik nu uit de, de koud komen. Die gaat zich gereed maken en die gaat met de het beginnen. Dani zie ik ook uh, warm gaan lopen. Dus ik denk wel dat er twee wissels aan gaan komen. Oké, is dat uh, gebruikelijk trouwens? Want eh, je bent natuurlijk eh, net gestart. is het niet beter gewoon meteen vanuit de kleedkamer dan het veld op kunnen gaan? Waarom is het zo net aan het begin van de tweede helft dat er dan weer gewisseld gaat worden? Ehm, ik denk dat het te maken heeft met dus eigenlijk de, de straf die Sofian kreeg. De straf dus aanhalingstekens dat hij te laat komt. Dat hij gewoon ook het team in de steek laat. En daardoor gewoon minder speeltijd krijgen. Oké, oké, duidelijk. Nou, eh, en op dit moment... Uh, op... Sylvia die redde alleen de keeper op, maar de keeper is er weer erbij. <laughs> sta, je, nou op een andere plek, eh, Jan? Of nog steeds tegen die zon in? ik ben aan de kant van het veld staan, in een zonnetje. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook tegen de zon in sta te kijken. Nou ja, we komen misschien... <laughs> <laughs> We komen straks eh, weer eh, bij je terug. Eh, even een hele grote zonnebril opzetten, Jan. <laughs> Misschien helpt dat. Ja, oké. Nou, we spreken je straks weer. Hè. Dankjewel voor dit moment, Jan van der Leden. Nog steeds 1-1 daar in Amsterdam. En bij, bij ZFM blijven de wedstrijd uiteraard voor je volgen.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 Vast wel. Jazeker, en ook eh, daar eh, mooi weer. Holiday in Spain. Je hoorde de County Crows en... Die single is natuurlijk in Nederland met name bekend geworden toen hij het samen met Bluff zong. Bluff in de Counting Crows. Eh, mijn schoenen zijn gejat en, eh, en er is nog wel eh, wat. Oh, Die teksten had hij er overheen gezet. geweldig. Geweldig. Nee, in ieder geval hoorde je het origineel van de Counting Crows. Ja. We gaan het hebben met, met Ger over diverse artiesten. Ja, we gaan eens even ehm, kijken. Ja, twee uur geleden werd bekendgemaakt via de NOS... dat oud-radiopresentator... Klaas Samplonius is overleden. Hij werd slechts 75 eh, jaar en hij deed bijvoorbeeld met het oog op morgen. En hij was ook eh, betrokken bij Radio Tour de France. Eh, goedemiddag Ger. Ja, goedemiddag. Wat heb jij, heb jij, allemaal. Heb, ja, wat een ellende allemaal. Heb jij die Klaas toevallig eh, gekend of uh, ken je hem van naam? wel van naam en van uitzending, maar ik heb hem niet persoonlijk gekend. Nee, nee, maar wie jij wel gekend hebt is Pierre Carter, die ook deze week overleden. Die was eh, gelukkig een, stuk ouder. wat was dat voor een man? 82. Pierre Kartner was een vriend van maar Hij was collega bij Holland FM. Hij zat op de zaterdagochtend met de Vader Abraham Show. En ik zat met Lammers op zondag op de zondag. En ik kwam bij hem thuis in zijn rietveldhuis in Breda, in zijn villa. En dan hadden we vaak een barbecue in de tuin. Hij was heel eh, gastvriendelijk en hij vergat nooit zijn straatarme afkomst. Hij werd geboren in Elst op een station. Oh. Namelijk, zijn vader was stationschef en ze woonden in dat station. En eh, in 1938 eh, verhuisde het gezin Kartner van Elst naar Breda. En toen Pierre Kartner acht was, toen won hij al zijn eerste talentenjacht. Toen werkte hij nog in een chocoladefabriek als... Dat was chocoladegieter, heette dat. Oh. Een baan, daar vertelde hij dan over toen hij heel rijk was... dat hij zo weinig verdiende dat hij expres chocolade morst op zijn overal... om een thuis hagelslag van te <laughs> maken. En dan was er nog een geheim van Pierre Kartner. Dat is nooit echt eh, in de publiciteit gekomen... maar hij heeft onder, de, onder het pseudoniem voor die vader Abraham werd als Lord Wanhoop vieze liedjes opgenomen, dubbelzinnige liedjes. Als het duo Venus en Penis. <laughs> en uh, Pierre en zijn Pietjes enzovoorts. Ja. En op een gegeven moment heeft hij, een, eh, als de dikke en de dunne... samen met een zekere Nijkamp een, een duo opgericht. En dan hadden ze een carnavalsnummer opgenomen. Ik zal nooit meer dronken wezen. En door die samenwerking ontstond de figuur vader Abraham en zijn zeven zonen. Dat zong hij ook, dat was een klein hitje. Hij was verder heel erg groots in het ontdekken van mensen. De kermisklanten heeft hij groot gemaakt. Miljoenen verkopen. Uh, Corrie en de Rekels, wekenlang op nummer 1 met zijn liedje Huilen is voor jou te laat. De clown van Ben Kramer. Eh, dat, eh, dat was in de 70 jaar Songfestival liedje. Zou het erg zijn, lieve opa van Wilma. Met hem samen Jacques Herp en Manuela. Een knaller van een hit. Ja zangeres Mieke ontdekte die. Hij schreef voor het Nederlands Eurovisie Songfestival De Oude Muzikant, gezongen door Ben Kramer. Noem maar op, maar hij is vooral natuurlijk bekend geworden door zijn uh, carnavalskrakers en zijn grote hit in de C-klasse en in het kleine café in de haven en <coughs> Smurvenlied. En het Smurvenlied, moet je nagaan, daar zijn meer van, hou je vast, 25 miljoen platen van over de toonbank gegaan. In alle talen. Ja, ja, ja. Door dat Smurvenliedje. En hij had dan ook als merchandising de Smurven. Nou ja, en verder het café in de haven. <coughs> Pardon, ik ben een beetje schoor. Ja. Dat is door ruim 300 artiesten gecoverd. Met de grootste, Frank Sinatra, met Mireille Mathieu. De grootste sterren hebben dat opgenomen. Het is een evergreen geworden als de Red Rose Café. Oh ja. Ik ben met hem in dat café geweest ooit eh, voor een reportage voor het blad Weekend. Ik geloof dat Enkhuizen was... Weet jij dat nog? Ik heb ja, Enkhuizen, ja. Ja, daar is dat cafeetje ook waar hij op een bierviltje dat tekstje schreef... toen hij wachtte op een journalist van de Telegraaf die veel te laat kwam. Oké. Nou ja, verder is hij altijd eigenlijk een beetje onderkend geweest voor zijn eigen gevoel. Hij ja. zat altijd op te scheppen over zijn verkoop en over zijn gouden successen. Maar dat niemand hem herkende. Hij werd op de radio te weinig gedraaid. Ik schreef in de 70 jaren al eh, als kop Abraham heel Hilversum wenst mij dood. Oké. En dat kwam ook op tv nog, dat artikel. En hoe kan dat nou? Je hebt toch genoeg succes? Ja. Maar hij is altijd miskend en hij heeft mij ooit gezegd... ja, misschien heb ik wel spijt van die hele vader Abraham figuur... want Toon Hermans, de grote Toon Hermans die hij bewonderde... die had tegen hem gezegd... joh, gooi die bolhoed toch af. Smijt die baard, die plakbaard weg. En wees gewoon Pierre Kartner. Je bent veel te zuiver om zo'n carnavals... Uh, entourage te scheppen. Hij was ook politiek actief in die zin dat hij ja, nogal rechts was. Hij was tegen Den Uil en maakte met Hendrik Koekoek, de rechtse boer Koekoek van de Boerenpartij, een plaatje waarin ze dronken Joop Den Uil opvoerden eh, met, eh, hoe heette dat liedje nou? Den, Hel is in de olie. olie. Ja, ja, ja. ja. Dat was tijdens de oliecrisis. <clears throat> Ja, verder had hij ook plaatjes die niet zo eh, in de smaak vielen. Zoals Hoera, rette Cadet. een hoeraatje voor dit linkse kabinet. En een plaatje wat ook veel weerstand opriep. Dat was het leger der werkelozen. Dit is het leger der werkelozen. Nu hebben wij weer tijd genoeg. Op zijn tijd zitten wij op rozen. Ja, ho maar, eh, <laughs> ho maar, ho maar. Zo'n geweldige hit is het ook niet. maar ja, dat was dus alsof de werkelozen ze allemaal maar in de kroeg zaten. Ja, ja, ja. precies. Nou, hey, ik heb nog even een vraagje, want je noemde al eh, die artiesten... maar in 2010 heeft hij natuurlijk ook nog een eh, belangrijke rol gehad voor het eh, Songfestival. En dan hebben we het over Sineke, want die naam noemde hij uiteindelijk. Ja, uiteindelijk, eerst wilde hij niet kiezen. Toen zei nog Sineke met zijn uh, draaiorgelliedje. Eh, ik ben verliefd, hè, heet dat, Shalali. In alle, daar had hij alles plaatsnamen in. Parijs, New York, Londen, dat was zijn truc om in die landen verkocht te worden. Maar dat is niet gelukt. Okay. En verder heeft hij Pimmetje Gaat, Wimmetje Gaat, Pimmetje Komt... samen met Pim Fortuyn een werd gezongen. Net als hij eerder met Boer Koekoek had gedaan. Het werd een bescheiden hit... Het kwam in de mega top 100 terecht, maar verder eh, ja, niet zoveel. En hij is dus, eh, ja, eh, hij is 8 november overleden op 87-jarige leeftijd. Ja. En hij is 11 november al begraven. Dus oh, dat is wel heel snel gisteren, ja. Helemaal eigenlijk buiten alle glamour van zijn showbiz om. Zeg Ger, eh, we gaan de, eh, eh, de café in de haven gaan we natuurlijk draaien. en ehm, je vertelde, het is heel veel keren gekofferd. maar die, die grote artiesten zoals Sinatra en wie dan ook allemaal... die moesten natuurlijk toestemming vragen. Hè? Dat is, dus ja, dus Pierre wist ook via wie... management, hè. Oh, dat gaat via mensen. management. en verder heeft hij natuurlijk enorm veel aan die royalties verdiend. Ja, ja miljoenen en miljoenen stroomden daar binnen in Breda. Nou, geweldig. Ik ben blij eh, voor Pierre dat dit, eh, dat hem in ieder geval gelukt is. Ger, ja, wat dan... hij ook nog deed, die minder gedraaid werd op de radio... ging hij het vader Abraham pakket samenstellen. Voor iedereen die 50 jaar was, kun je nagaan hoe oh, die was... had je een pakket met platen en met uh, eh, stropdas en weet ik het allemaal... voor mensen die 50 werden met zijn foto erop, de vader Abraham pakket. <laughs> geweldig, geweldig. Hij was altijd bezig met dingen. Hij heeft ook voor Radio Noordzee, de zeezender... en voor Radio Veronica heeft hij een eigen show gehad. De Vader Abraham Show. Hij heeft zelfs... Uh, eh, op de Rotterdamse Ahoy de Vader Abraham Show gebracht. Met Zo. artiesten Jacques Herp, de kermisklanten Ben Kramers, de gebroeders Brouwer, Mieke en het Vader Abraham Show Orkest. Dat had hij ook nog. Zo, nou een werkzaam leven heeft hij gehad. En iedereen eh, dacht altijd aan die smurfen weer. Eh, ja, hè, ja natuurlijk. Ja, ja. Goed Gert, dankjewel voor je bijdrage. En wij gaan even nog naar Pierre luisteren. Ja, dat gaan we oh, zo doen. Het café, hè? Ja, ja zeker. Dat eh, is in Enkhuizen dus, hè, dat café. Ja. ja. Gaan we even langs. Oké, nou, dankjewel. Dan, dankjewel Ger. Fijn weekend. fijne uitzending. Ja, hoi, hoi. Dus eh, inderdaad, eh, Pierre Kartner is overleden. Ik zal mijn mond dicht houden, maar ik krijg net even een bericht vanuit Amsterdam. Wil ik toch nog even melden. Ja. Zo op de valreep van dit uur van Zandvoort op zaterdag want het is inmiddels 2 tegen 2 daar eh, in oh, Amsterdam. wat, een, doelpunt. Ja, ja foutje van eh, Milan eh, uiteindelijk heeft geleid tot 2 tegen 2. Nou, en hier is hij dan, hè, inderdaad. Het kleine café aan de avond. De zon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm. is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café problemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening. Of je staat in het krijt. Nou, nog even een eh, tussenstand vanuit eh, Amsterdam. OSV tegen SP Zandvoort. Momenteel 2 eh, tegen 3. Nacho Castine heeft gescoord. die zijn daar gelukkig gewoon. Ja, de mensen die zijn daar nog blij.